Bussen en treinen rijden niet, honderden vluchten zijn geschrapt en in de havens ligt het werk stil. Staking is gericht tegen de bezuinigingen van de socialistische minderheidsregering. Die leiden onder meer tot lagere lonen en hogere belastingen. Portugal staat onder grote druk om te bezuinigen omdat het begrotingstekort tot bijna 10% is opgelopen. Mogelijk moet Portugal na Griekenland en Ierland als derde steun vragen uit het Europese noodfonds. In de provincie Groningen werkt een proef met wildreflectoren om aanrijdingen met reeën te voorkomen, mogelijk averechts. Sinds de plaatsing van de reflectoren langs de provinciale weg tussen Vierhuizen en Lauwersoog steeg het aantal aanrijdingen tussen automobilisten en reeën van 10 naar 23. De reflectoren maken het licht van autolampen naast de weg zichtbaar voor de ree. Bedoeling was juist dat er daardoor minder reeën zouden worden aangereden. Volgens de provincie Groningen heeft de stijging mogelijk niets met de wildreflectoren te maken, maar is de registratie van de aangereden reeën verbeterd. Om daar helemaal zeker van te zijn wordt de proef met een jaar verlengd. Het lijkt erop dat er in Afghanistan binnen een week een nieuw parlement aan het werk kan gaan. Vrijwel alle uitslagen van de parlementsverkiezingen van 18 september zijn nu bekendgemaakt. Uitslagen werden vertraagd door onderzoek naar verkiezingsfraude. Ongeveer een kwart van de stemmen is ongeldig verklaard en 24 gekozen volksvertegenwoordigers zijn gedisqualificeerd vanwege verkiezingsfraude. Het weer, in de zuidwestelijke helft van het land wat regen, in de rest van het land is het droog.